Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. ...te gaan, maar in praktijk blijkt daar volgens hem niets van. Bij het indienen van schadeclaims wordt ook bekeken of de top genoeg mankracht heeft ingezet. Van de Kamp reageerde op incidenten van dit weekend in Heerde, Schiedam, Leeuwarden, Deurne en Valkenswaard... ...waar agenten werden geslagen en geschopt. 16 verdachten zijn aangehouden. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor de vrijlating van politieke gevangenen en voor meer democratie. Het was de grootste demonstratie sinds de verkiezingen van december 2010 toen president Lukashenko voor de vierde termijn werd gekozen. De oppositie demonstreert elk jaar op 25 maart, de dag dat Wit-Rusland zich in 1918 onafhankelijk verklaarde van Rusland. Bij betogingen na de vorige verkiezingen greep de Wit-Russische politie steeds hard in. Nu werd iedere betoger vooraf geregistreerd en gevolgd en bleef het rustig. Bij verkiezingen in de Duitse deelstad Saarland heeft de liberale FDP de kiesdrempel niet gehaald. Volgens voorlopige uitslagen haalt de partij 1,2% van de stemmen, terwijl de kiesdrempel 5% is. Het verlies van de FDP verzwakte ook de landelijke regering van bondskanselier Merkel, waarin de partij een coalitie vormt met het CDU en zusterpartij CSU. In Saarland blijft de CDU van Merkel wel de grootste, met 35% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD haalt 31%. In Saarland zal nu waarschijnlijk een grote coalitie van CDU en SPD worden geformeerd. Het weer vannacht overwegend helder, met later op veel plaatsen mist en minima rond 4 graden.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 I like what I do and I love my life. I can open and close any door, but then sometimes I feel I'm silently spinning through the night sky to some distant shore. you for a moment when you were sleeping. I was awoken by a chill. The silver clouds, they knew you were dreaming. Your waters deep and still. I know you, but I don't know you. A turquoise bird upon my sill just keep on silently spinning like the moon upon the hill. Don't go, stay and walk with me through the trees to the spring, to the source by the well. Let's drink the water. Let's drink the water. invisible to the naked eye. Did you feel the kiss that set your life in motion, spinning silently inside? Let me put my hand upon your heart. It's not visible to the naked eye. Did you feel the kiss that set your life in motion? terug bij CFM Zandvoort. Welkom terug bij Peaceful Radio. Aflevering 770. We zijn begonnen met Asher Queen met Serpent in Paradise. En ik heb eh, goed nieuws. Asher Queen komt weer naar Nederland. En dit, ehm, ja, doet hem wel even. 23 juni. Zet het maar alvast in je agenda in Naaldwijk in de Oude Kerk. Daar gaat hij optreden. Weer een prachtig concert gaan we daar eh, weer beleven. Ik kijk er naar uit. We gaan door met muziek natuurlijk. A Drop of Buddha's Tears van Aeolia. Van het label Oriana Music. benzasatum, um benzasatum, um benzasatum, um benzasatum, um benzasatum, um benzasatum, um benzasatum, um benzasatum, um benzasatum, um benzasatum, um benzasatum, um benzasatum, um benzasatum. Um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, kenbaar geluid van de eh, Tibetaanse monniken. Tibetan Mantras of Turbulent Times, zo heet deze cd van Deva Premal met haar Tibetaanse monniken. Tot mij gekomen via osho.nl en Deva heeft haar eigen web, eh, website devapremalmaiten.com.